Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De nabestaanden van een van de doodgeschoten overvallers in Deurne... willen de juweliersvrouw alsnog laten vervolgen. Dat zegt de advocaat van de familie. Hij wil dat het gerechtshof ervoor zorgt dat justitie de vrouw vervolgt. Eind maart schoot de juweliersvrouw twee overvallers dood. Het OM wil haar niet vervolgen omdat er sprake was van noodweer. Zweden is het eerste EU-lid dat de Palestijnse staat erkent. Premier Leuven van de nieuwe centrumlinkse regering zei dat in zijn inaugurele reden. Volgens hem kan het conflict tussen Israël en de Palestijnen alleen worden opgelost met een twee-staten-oplossing. In Duitsland is een tweede ebola-patiënt aangekomen voor behandeling. Het is een arts uit Oeganda. Hij ligt in Frankfurt in quarantaine. De man werkte voor een hulporganisatie en begeleidde ebola-patiënten in Sierra Leone. Eerder werd in Hamburg een hulpverlener met ebola opgenomen. Hij wordt waarschijnlijk binnenkort ontslagen uit het ziekenhuis. Geert Wilders gaat aangifte doen tegen de Nederlandse jihadist Sham vanwege dreigtweets. De Syriëganger noemt de PVV-leider op Twitter een misdadiger en een nationalistische volkswolf. Sham schrijft verder dat Wilders in handen moet komen van de Mujahedin. Wilders zegt in een reactie dat hij nooit zal wijken voor dreigementen. Sjaam kwam vorige week ook al in het nieuws toen hij op Facebook opriep om een stevige daad tegen de Nederlandse overheid te verrichten. Een Amsterdamse taxichauffeur heeft een passagier knock-out geslagen. Het gebeurde in juli al, maar de chauffeur is nog steeds niet gevonden. De man zei dat hij de klant voor 50 euro naar Lelystad kon brengen, maar vroeg bij aankomst 185 euro. Toen de passagier wegliep om geld te halen werd de chauffeur agressief en sloeg hij de man naar de grond. Het weer, veel zon, maximaal 22 graden. Morgen begint ook zonnig, s'avonds vanuit het westen regen. Zondag minder regen en een stuk frisser. Dit, was... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 5 kilometer. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam voor Knoopend Hoevelaken 2. En voor Amersfoort Noord ook 2. Voor Afrit Bunschoten 3 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 2. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 2 kilometer. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Knoop de 2 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 4 kilometer.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 We hebben nog de snelste stijgende artiest. Die, heeft die is 12 plaatsen gestegen deze week. Vinden we terug op nummer 20. En de snelst dalende artiest, dat was Mr. Props. En die gaan we terugvinden op plaats 24. Die is 10 eh, plaatsen gezakt. Maar we beginnen natuurlijk met... Nummer 40. Au meine Freunde, macht's gut. Ich sag im alten Leben Tschüss, ab für Todklappe zu. Wie die Kinder in Indien, ich mach es Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir, vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg, oh. 39. Held down heaven now, living in the same town, trying to find something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool. prettig. heart is unobtainable Even though God knows you kept mine 37. vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval.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 De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. going to the deeper down. No. be a party with the weather in front. Zaterdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Nummer 32. nummer 31. Hey, yo, Jace. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her. <laughs> I got one question. <laughs> How'd you fit all that in them jeans? <laughs> you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. of Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, all of you that don't. Tired of working at nine to five. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. your booty like take what your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the B-O-double-G again? Come on. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, shake it, girl. Just a little, little, little, little. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. make it do Just throw hands, baby. Now make it clap.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 Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the Yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.